Hij was in Nederland veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor onder meer vrouwenhandel. Maar in september ging hij er tijdens een verlof vandoor... door. Vanochtend werd Shaban B. in Antalya opgepakt door de Turkse politie. Hij is verdachte in een Turks onderzoek naar afpersing. Alle fractieleiders die vandaag bij de koningin zijn geweest... willen dat er snel verkiezingen komen, nog voor de zomer. Ze zijn het niet eens over de vraag of er een informateur moet komen. Het CDA en de ChristenUnie vinden van wel. Andere partijen, zoals D66 en de PVV... willen dat het rompkabinet demissionair verder gaat. Er kunnen dan geen nieuwe ministers worden benoemd. CDA-leider Balkenende denkt te kunnen bezuinigen door het aantal ministeries te verminderen. Dat zei hij op een campagnebijeenkomst in Nijmegen. Welke ministeries hij wil opheffen of samenvoegen, zei hij er niet bij. Over de val van het kabinet zei Balkenende dat het CDA geen partij voor weglopers is, in tegenstelling tot de PvdA. Maar hij zei ook dat hij niet wil zwarte pieten. President Obama heeft nieuwe voorstellen gedaan voor de hervorming van het Amerikaanse zorgstelsel. Hij wil onder meer dat de overheid prijsstijgingen door verzekeraars kan tegenhouden of terugdraaien. Eind vorig jaar gingen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden allebei akkoord met een nieuw zorgstelsel. Maar de twee wetsvoorstellen waren niet precies hetzelfde. Obama probeert die kloof nu te overbruggen. Groot-Brittannië is begonnen met olieboringen bij de Falkland-eilanden, ondanks fel protest van Argentinië. Dat land beschouwt de Britse eilanden als eigen grondgebied en probeert de boringen te dwarsbomen. Schepen die naar de Falklands willen moeten Argentinië om toestemming vragen. Brazilië en Venezuela steunen het Argentijnse protest. Het weer, vannacht wordt het vanuit het noordwesten droog. Minima van 0 tot 5 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen nog droog.